Jelle Seubring met het NOS-journaal. Na een nacht van stemmen tellen is in het merendeel van de Amerikaanse staten de verkiezingsuitslag binnen. Donald Trump gaat vooralsnog aan kop met 230 kiesmannen. Hij won de eerste swing state, North Carolina. Kamala Harris heeft tot nu toe 205 kiesmannen. Ze won in haar thuisstaat Californië en haalde daarmee 54 kiesmannen binnen. Ook wist ze in Virginia en New Mexico te winnen. Een kandidaat die heeft tenminste 270 kiesmannen nodig... om zichzelf de volgende president van de Verenigde Staten te kunnen noemen. Het hangt nu vooral af van de swing states die het verschil kunnen maken. In de meeste van die swing states is nog geen uitslag bekend. in Florida kon ook worden gestemd over abortus. Die in die staat, die is gewonnen door Donald Trump... stemden de inwoners niet voor een versoepeling... Door de uitslag blijft de strenge abortuswetgeving bestaan... en dat betekent dat abortus alleen is toegestaan in de eerste zes weken van de zwangerschap. In de staten Maryland, Colorado en New York werd ook gestemd over abortus. Daar waren de inwoners wel voor een versoepeling. Kinderen ervaren te weinig inspraak bij de jeugdzorg die ze krijgen. Dat constateert de kinderombudsman. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg in plaats van het Rijk. Een belangrijke reden daarvoor was om kinderen en ouders meer te betrekken bij de zorg. Daar blijkt nu weinig van terecht te zijn gekomen. Volgens de kinderombudsman wordt er nog steeds veel over de kinderen en ouders gepraat... in plaats van met hen. In de politie in Rotterdam en omgeving heeft volgend jaar niet genoeg capaciteit voor uitbreiding van de marathon. De organisatie van de Rotterdamse Marathon wil groeien naar 30.000 lopers. De afgelopen keer deden er 17.000 mensen mee. Het capaciteitsprobleem bij de politie komt onder meer door een NAVO-top die volgend jaar in Den Haag is. Het weer in het oosten en noorden oplet op de weg vanwege dichte mist. In de loop van de ochtend trekt die mist weg en wordt het overwegend grijs en bewolkt. Alleen in het zuidwesten breekt af en toe de zon door. Het wordt tussen de 7 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Donald Trump heeft een voorsprong op Kamala Harris, maar het is nog wachten op uitslagen van de meeste swing states die het grote verschil kunnen maken. In de Senaat komen de Republikeinen aan de macht. De Democraten hadden daar een kleine meerderheid met 51 zetels. Maar bij de verkiezingen zijn ze meerdere zetels verloren. In de jeugdzorg wordt nog te veel gepraat over in plaats van met kinderen. Dat concludeert de kinderombudsman. Kinderen en ouders zouden meer betrokken moeten worden bij de keuzes die worden gemaakt over de zorg die de kinderen krijgen. En het weer in het oosten en noorden is er dichte mist. De rest van de dag is het grijs en is het maximaal 12 graden. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night.